Waterbalgemoed met het NWS Journaal. President Poroshenko van Oekraïne kondigt morgenmiddag om 1 uur Nederlandse tijd een staakt het vuren af voor de Oekraïnse strijdkrachten. Dat heeft de president gezegd op de NAVO-top in Wales, waar hij te gast is. Voorwaarde voor het staakt het vuren is dat een gesprek van Poroshenko met zijn Russische collega Poetin morgen doorgaat. De twee praten in Minsk over een stappenplan voor vrede in Oekraïne. De Oekraïense president hoopt dat er dan een begin wordt gemaakt met het vredesplan. Dichter Gerrit Kouwenaar is overleden, heeft zijn uitgeverij Querido laten weten. Kouwenaar maakte deel uit van de Vijftigers, een groep experimentele dichters die verbonden was met de Cobra-beweging. Ook was hij redacteur van het literaire tijdschrift Podium. Zijn dichtbundels werden onder meer bekroond met de Prijs der Nederlandse Letteren en de PC Hoofdprijs. Een 19-jarige hacker in Rotterdam is veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk, voor het inbreken in ongeveer 2000 computers. Hij was ook betrokken bij de grootste Nederlandse eindexamendiefstal ooit, in mei vorig jaar op de Ibn Galdoen school in Rotterdam. De hacker had het gestolen eindexamen Frans online gezet. Verder verzamelde hij in totaal 42 miljoen privébestanden van de computers die hij had gehackt. De Rotterdammer werd in oktober opgepakt nadat hij een privéfilmpje van een naakt meisje op internet had gezet. Theaters en concertzalen zagen vorig jaar voor het eerst sinds 2008 weer een stijging van het aantal bezoekers. In 2013 kwamen er 11,2 miljoen mensen, 300.000 meer dan het jaar daarvoor. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecteuren is er succesvol gewerkt aan de versterking van de relatie met het publiek. Het aantal voorstellingen bleef afgelopen jaar gelijk, alleen waren er iets minder musicals. Het weer vandaag volop zon. In het zuiden en zuidoosten wel mogelijk wat bewolking. Het is vanmiddag zo'n 22 tot 25 graden. Morgen nog wat warmer, al komen er later op de dag wat meer wolken...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 Het tweede uur van de Matchbox nummer 43. En we beginnen met eh, muziek uit 58 en daarna uit 67. En wie, wat en waar en hoe, dat hoor je dan zometeen wel. Dus nog veel plezier. En we hebben natuurlijk de reguliere cliffhit. Jawel, veel plezier. yes or no. But I am sad, I'll take a bet. You won't decide to go. If you think we'll have another drink or two before me, now's the time. sad, maybe just a little new. If you like her not around here, all you do is ring your bell. Now's the time, the time is right. Now's the time, you're little tight. So I think I'm out of life. It's easy. Een van die eh, succesvolle bands uit Nederland, de T-Set. Hier uit 67 met Now's the Time. En we begonnen met Eddie Cochran en Come On Everybody. Ik zei net tegen Hans, ik zeg, jij lijkt erg veel op Bette Davis. Oh ja, zegt hij, ja. Ik zeg, je hebt in ieder geval haar ogen. let you take her home. Ja, dit was uh, She's Got Better Davis Eyes van Kim Carnes. Hele discussies over de ogen van Bette en over het haar van... Nou goed, we gaan er niet verder over door. Dit was hem dus uit 1981. Eh, en onder andere geschreven door een van mijn persoonlijke favoriete zangeressen... en componisten, Jackie de Shannon.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 Daar hebben we met ongeveer 14 man een vloer en onderliggend plafond getest op de houdbaarheid. Nou, we zijn, eh, die vloer en het plafond zijn door de test gekomen en zijn door ons als beste getest. Met de sabeldans van Kachaturian. Alleen in een iets andere uitvoering. zie meneer Kachaturian dat nog niet op die manier eventjes dirigeren eigenlijk. Dit was eh, Love Sculpture uit 68 met eh, de Saber Dance. En ik snap nou nog niet hoe we dat toen de tijd echt dik drie minuten lang konden <laughs> volhouden. Daar hebben we nu dik moeite mee, kan ik wel zeggen. Hier is eh, Van Morrison... van eh, Van Morrison van LP Into the Music. The Bright Side of the Road uit 1979. Zijn we toe aan de reguliere cliffhit. En ik kan toch niet aan de indruk onttrekken dat dat toch weer een kwaliteitje minder is... dan wat we net de afgelopen 10 minuten hebben gehoord. Niets ten nadele van Cliff, maar de afgelopen twee weken... verleden week en deze week zijn de hits tussen aanhalingstekens niet zo heel erg groot. Verleden week hadden we I Love You Forever Today... En deze week een vertaling van een Italiaans Eurovisie Songfestival nummer... Marianne uit september 68 en wederom niet zo'n grote hit. Marianne Must I live for only yesterday? Now you're gone away, Marianne. Marianne, all I have is just the memory of what you mean to me, Marianne. following my lonely heart. Endlessly must I keep calling your name, telling you I'm waiting. Won't you please come back again, Maria? Must I wait until eternity?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 En deze ook. Eh, hij schreef zelf I Don't Believe in If Anymore, Roger Whittaker. We gaan naar eh, een compositie van Bickerton en Waddington. En dan weet je het wel, commercieel succes gegarandeerd. De zanger is eh, Carl Wayne, dat was de zanger van The Move. De productie is van Roy Wood, ook van The Move. En het heet Way Back in the 50s. Wayne and Way Back in the 50s. En dat was dus geproduceerd door Roy Wood. Daar kan hij dus ook wat van. Ehm, wat gaan we doen? We gaan naar eh, een Amerikaanse groep, de Guess Who. En dan denk je meteen aan twee platen. Clap for the Wolfman en American Woman. En deze die we nu gaan draaien, die is wat minder bekend. Een klein hitje geweest van hun LP Share the Land. De zevende studio LP, The Guess Who en Hand Me Down World. De single van Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch, Hold Tight. Geschreven door Howard en Blakely. Waren dat niet alle singles geschreven door Howard en Blakely? Het zou zomaar kunnen. Het jaar was 66 en twee jaar later hadden we dit. Is Quo en hun eerste hitsingle Pictures of Matchstick Man. We gaan naar een album uit 1981 en dat heet Somewhere in England van George Harrison. En daarop staat een nummer All Those Years Ago, zijn persoonlijke tribute eh, vanwege de moord op John Lennon in december 1980. Een tribute to John, All Those Years Ago. shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. Somewhere in England, George Harrison and All Those Years Ago uit 81. We gaan naar de Moody Blues, naar de, periode met Danny Lane. Hij schreef het volgende nummer samen met Mike Pinder, Boulevard de la Madeleine. Pray Justin Hayward tijdperk. Danny Lane, de stem toen de tijd van de Moody Blues Boulevard de la Madeleine. We hadden in eh, deze uitzending veel dieren. Had ik in de promo op eh, Facebook al gezet. Bluebirds, Dancing Bear en nu de pony. It's pony time! tweede nummer 1 is, was dit voor Chubby Checker met The Pony Time uit 61. Drie jaar later hadden we Jumpin' Gene Simmons op nummer 1 met Haunted House. En meteen de laatste van deze matchbox. I just moved in my new house today. Moving was hard, but I got squared away. Bell started ringing and chains red loud. I knew I'd moved in a haunted house. made up in my mind to stay. Nothing was gonna drive me away. When I seen something that gave me the creep, had one big eye and a two big feet. I stood right still and I did the morning comes. See, yes, I'll be here when the morning comes. I'll be right here and I ain't gonna run. I bought this house, now you know I'm boss. Ain't no hang gonna run me off. In my kitchen, my stove was a blazing hunk of meat in my hand. From outer space, there sat a man on a hot stove with a pots and pans. Say that's hot, I began to shout. He drank a hot coffee right from the spout. He ate the raw meat right from be here when the morning comes. See, yes, I'll be here <clears throat> Les Paul en Mary Ford in de Bye Bye Blues. Eh, dat betekent dus einde van matchbox nummer 43. Maar de komende twee uur gewoon door blijven gaan met luisteren...